Zit van der Linde met het NOS Journaal. Delen van België kampen opnieuw met zware regenval, onweer en bliksem. Vooral in de provincie Namen lopen straten onder. In Dinan viel in korte tijd zoveel regen dat auto's door de straten drijven. In sommige plaatsen is al 20 tot 30 liter water per vierkante meter gevallen. In Waals-Brabant worden modderstromen gemeld van anderhalve meter hoog. In Luik heeft de gouverneur een spoedoverleg belegd... om maatregelen tegen eventuele nieuwe overstromingen voor te bereiden. Hulpdiensten, brandweer en opvang opvangcentra staan klaar om hulp te bieden. Ook delen van Nederland hebben te maken met stevige buien en wateroverlast. In de Zeeuwse plaatsen Oud-Vossenmeer en Sint-Anna-land zijn straten ondergelopen. Volgens de veiligheidsregio is de situatie onder controle. Ook in het westen van Noord-Brabant zijn meldingen van ondergelopen kelders... in Steenbergen en Bergen-op-Zoom. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het noordoosten van het land... want daar trekken vannacht stevige onweersbuien over. In Italië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen aangescherpte coronamaatregelen. Vanaf 6 augustus moeten Italianen in sommige gevallen een gezondheidspas laten zien om ergens binnen te komen. In Rome moest de politie optreden. In Frankrijk waren zeker 114.000 mensen op de been. In Parijs gebruikte de politie traangas. In Amsterdam gingen ook duizenden mensen de straat op, maar die demonstratie verliep rustig. Michael van Gerwe is er niet in geslaagd om de finale van het World Matchplay toernooi te bereiken. In de halve finale ging hij met 17-10 onderuit tegen Peter Wright. Hij speelt om de titel tegen de Belgische Dimitri van den Berg. Dat gebeurt zondagavond. Het weer nog, regen en onweer in Groningen en Friesland. In het zuiden trekken de regengebieden juist weer weg. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is er geregeld zon met in de loop van de dag nieuwe regen- en onweersbuien.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 I like it, I like it. SNM, kiss me, love me, I'm weak. I like it, I like it. But you know what? What? Come on and dance to that sexy music. Come on, boy. Lord, for all of the joy in my life. Oh, but most of all, for butterfly kisses after bedtime prayer, sticking little white flowers all up in her hair. Walk beside the pony, Daddy. It's my first ride. I know the cake looks fine Looking like her mama, a little more every day.